van der Linde met het NOS-journaal. Het Rode Kruis ziet weinig in het idee om zieke en gewonde kinderen uit Gaza naar Nederland over te brengen. Het demissionaire kabinet kwam gisteren met dit voorstel. Volgens de hulporganisatie is er in Egypte voldoende capaciteit om gewonde kinderen op te vangen. En dat heeft ook de voorkeur van het Rode Kruis, zegt de organisatie in het radioprogramma Met het Oog op Morgen. Egypte is dichterbij en verzorgers kunnen dan met de kinderen meereizen. In een vertrouwelijke memo van de Nederlandse ambassade in Tel Aviv... staat dat het Israëlische leger onevenredig geweld gebruikt in Gaza. In de memo, die in handen is van NRC, staat ook dat Israël doelbewust aanvallen uitvoert... op wegen en gebouwen. Daarnaast wordt de Israëlische wens om definitief af te rekenen met Hamas... vrijwel onmogelijk genoemd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt tegen de NOS... dat niet ieder intern stuk als een beleidsadvies kan worden gezien. Webwinkels misleiden consumenten nog steeds met nepaanbiedingen... ondanks de strengere maatregelen tegen prijsmisleiding... blijkt uit een nieuw onderzoek van de Autoriteit Consument en Markt. Sinds 1 januari van dit jaar gelden er strengere regels voor zogenoemde van-voorprijzen... Verkopers mogen niet langer de prijs van een product tijdelijk verhogen... om het daarna met schijnbaar hoge korting aan te bieden. Dat is een nepaanbieding, zegt de toezichthouder. Het noordwesten van Frankrijk, dat is getroffen door overstromingen, bereidt zich voor op zware regen. Het departement Pas-de-Calais kampt sinds vrijdag al met overstromingen. Riviertjes zijn buiten hun oevers getreden en wegen en complete dorpen staan onder water. De oorzaak van de watersnood in Noordwest-Frankrijk is niet alleen de aanhoudende regenval...